die vorig jaar al door de Tweede Kamer werd aangenomen. Afgelopen avond debatteerde de Kamer over de wet die kraken strafbaar maakt. Aan het eind van het debat werd besloten de stemming over de wet uit te stellen tot 1 juni. In de Eerste Kamer tekent zich een meerderheid af om de wet aan te nemen, maar zeker is dat nog niet. CDA, de VVD, de ChristenUnie en de SGP stemmen waarschijnlijk voor. Dat is samen een meerderheid. Als de Senaat er op 1 juni mee instemt, kan de wet op 1 oktober in werking treden. Krakers riskeren dan een maximale straf van 1 jaar cel. Wie bij het kraken intimidatie of geweld gebruikt, kan dan zelfs worden veroordeeld tot 2 jaar cel. Minister Hirschballin heeft de tegenstanders van de wet toegezegd dat er niet meteen een jacht begint op de huidige 1500 krakers. Bij crematies wordt lang niet al het goud dat overblijft ingezameld. Het Goede Doelenfonds van de crematoria loopt daardoor jaarlijks een miljoen euro aan inkomsten mis. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Vereniging van Crematoria, meldt het tv-programma Nova. Bij een crematie blijft gemiddeld anderhalve gram aan gouden vullingen en andere kostbaarheden achter. Slechts een halve gram wordt ingezameld. De Vereniging van Crematoria noemt dat verschil vervelend, omdat er minder geld overblijft voor liefdadigheid. Terugvinden van het goud is niet de hoofdtaak van de crematoria. Volgens de vereniging is de hoeveelheid te klein om mee te frauderen. De Vereniging van Crematoria deed onderzoek nadat in Duitsland fraude van crematoriummedewerkers aan het licht was gekomen. Dan het weer nog. Vannacht wisselen bewolkt in het zuidwesten helder en kans op mist.